4 uur door Almegens met het NOS-journaal. Amerika heeft de aanslag van gisteren op een Iraanse kerngeleerde veroordeeld. In Teheran werden een 32-jarige wetenschapper en zijn chauffeur in hun auto opgeblazen. Een motorrijder had een bom met een magneet op de auto bevestigd. De afgelopen jaren zijn in Iran al vaker dergelijke aanslagen gepleegd op nucleaire wetenschappers. De autoriteiten in Teheran zeggen dat Amerika en Israël erachter zitten. Jeruzalem weigert officieel commentaar en Washington heeft elke betrokkenheid ontkend. Het geweld komt op het moment dat de spanningen tussen Iran en het Westen oplopen. Maandag werd bekend dat Iran zijn tweede uraniumverrijkingsfabriek heeft opgestart. Het Westen verdenkt het land ervan te werken aan kernwapens. Daarom wordt aangedrongen op uitbreiding van de sancties tegen Iran. Teheran heeft gezegd in dat geval de olietransporten door de straat van Hormuz te zullen blokkeren. Amerika zei daarop een dergelijke blokkade niet te zullen accepteren. Het westen van Australië is getroffen door de tropische cycloon Heidi. Door de storm is de haven van Port Hedland noodgedwongen gesloten. Het is een van de grootste ijzeropslagplaatsen in de wereld. Een paar duizend huishoudens in de regio hebben geen stroom meer. Ook moesten kustbewoners hun huis uit vanwege de hoge waterstand die door de cycloon werd veroorzaakt. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers. Hij trekt de komende dagen verder over land richting het zuidwesten van Australië. In een videoboodschap op internet heeft de leider van de terreurgroep Boko Haram in Nigeria meer aanslagen aangekondigd. Aangenomen wordt dat hij met deze boodschap probeert zijn leiderschap binnen Boko Haram te versterken. Volgens diplomaten is de terreurgroep aan het versplinteren. In Nigeria is het al een tijd onrustig, onder meer door aanslagen door de islamitische groep. Die wil met geweld alle christenen uit het noorden verdrijven. Volgens de regering zijn alleen al de afgelopen week 68 mensen omgekomen door religieus geweld. Het weer vannacht bewolkt, maar droog. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig boven land en hard aan zee. Het is een graad of 6. Overdag gaat het in de loop van de ochtend regenen en dan wordt het 9 graden.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 I know you think that I'm too hard to handle. I know you think some guy can do Tonight, All Through the Night. Je hoorde de stem van de uit eh, België afkomstige Admiral Freebie. En zo zijn we dan toegekomen aan het derde uur. De nacht het anders hier bij de VARA op Radio 1. Met wat ik al zei voordat eh, Dorot Megens het eh, nieuws las. Ik heb een aantal primeurs voor je. Eh, het gebeurt tegenwoordig allemaal internet. De primeurs, eh, zo zal ik je dadelijk laten horen. Het gitaargeweld van uh, Eddie en Alex van Helen. Maar dit is ook ontstaan op internet. De allernieuwste single voor Jason Mraz. Het is een hele mooie geworden. En binnenkort komt er ook een album aan van de man. Maar nu dus eerst genieten van zijn jongste ballad...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 Wel mooi, Jason West's nieuwe single I Won't Give Up. Maar nou, dat klinkt ook alsof het uit de jaren 30 komt. Nou, dat is ten dele waar. Het repertoire komt uit de jaren 30. Het is een compositie van Harold, Arlen. Harold Arlen. nummer dat heet uh, Minnie Moocher's Wedding Day. Maar de opname die is niet uit de jaren 30. Nee, dat komt uit het digitale tijdperk. Het is namelijk een opname van Dr. Bernard en his Swing Orchestra. En dat is een Nederlands gezelschap. Ze komen uit de omgeving van Rotterdam. In ieder geval Dr. Bernard zelf. Bernard Berkhout, dat is zijn officiële naam van beroep huisarts... en in zijn vrije tijd ook nog uh, Heeft een band met allemaal uh, beroepsmuzici om zich heen eh, verzameld. En met die band speelt hij dat oude jaren 30, 40 big band repertoire. Binnenkort zal hij ook optreden. Hij heeft eh, diverse optredens gepland. Het meest recente optreden dat zal volgende week plaatsvinden in het Paard van Troje. De titel van dat album van de cd van Dr. Bernard and his Swing Orchestra... dat is Let's Dance. dadelijk dan eh, Van Helen hier op Radio 1. In de nacht, stiekem in de nacht. Eerst de 65-jarige eh, Bowie. Put on your red shoes and dance the blues. Dance, dance to the song. Let's Dance. Je hoorde eh, David Bowie zingen. En het is eh, afkomstig uit eh, een album uit 1983, Let's Dance. David Bowie die afgelopen zondag 65 jaar is geworden. Hij gaat van Drees trekken. Tenminste, <laughs> als ze, als dat hebben daar in het land waar hij tegenwoordig woont. Dan woont hij eigenlijk. Hm. Ik zou het eigenlijk niet precies weten op dit moment. Want hij hult zich in stilzwijgende de laatste jaren. David Bowie dus. Tijdgenoten van Bowie. Alex en Eddie Van Halen en David Lee Roth. Hier is de allernieuwste single voor Van Halen. ex-wife to mom in the time it took to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. crazy. Van Helen, hij is 56 jaar oud en zijn broertje Alex 58 eh, jaar ook. En de zanger die je hoorde, ook 58 jaar oud. Iets ehm, jonger dan David Bowie, die net 65 is geworden. Maar toch, je kan hier spreken van een vorm van veteranenrock. De allernieuwste single voor Van Helen weer bij elkaar. Het nummer dat Tattoo heet. En deze zangeres, Lana Del Rey, is het een one-hit wonder...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 De nieuwe single voor haar, hier in Nederland althans, heeft als titel Blue Jeans. Maar in de ons omringende landen, daar heeft men gekozen voor een andere titel, namelijk Born to Die. Lana Del Rey en over een... Ehm, maanden. Als de blaadjes weer aan de bomen hangen, dan zullen we weten of het een one-hit wonder is geweest, deze Lana Del Rey. Of dat het eh, een gevestigde naam in de popgeschiedenis zal zijn. Lana Del Rey, dus je hoorde nog een keer met uh, videogames. Zo dadelijk, het leukste uit Spekers met Koppen. Dan kan je gaan luisteren naar de column van Jochen. En verder hebben we het eh, cabaret met onder andere Dolph Jansen. Je kan ook naar de, luisteren naar de column van eh, Wim Daniels. En er is muziek van Frank Boeien, want die trad afgelopen zaterdag ook op in Spijkers met Koppen. Maar voordat je de column hoort, een oude plaats van de Bokstops. Hier is Squire Like a Baby de jaren 60. Oudejaarsavond eh, was mijn schoonmoeder bij ons. Eh, met haar hondje. Ik weet niet precies wat verrassend het is, maar het is zo'n klein hondje dat uit zijn bek stinkt naar Japanse mix. En dat de trap wel op kan, maar dan niet meer naar beneden durft, zo'n hondje. En als hij de kans krijgt, dan eet hij de drollen van andere honden op. Ik vind het smerig. Maar toch was ik heel blij dat mijn schoonmoeder er was. We hadden namelijk een 20 weken echo gehad en we konden haar vertellen dat we een meisje eh, krijgen. En dat is vooral leuk, omdat mijn schoonmoeder denkt dat ze helderziend is. En zij dacht dat het een jongetje werd. Dus ik zeg voor de grap, hé, eh, hey, je had gelijk, eh, het is een jongetje. Dat zei ik toch, zegt ze. Ik wist het echt zo zeker. Ik zeg, nee, geintje, het wordt een meisje. Nou, de pijnlijke stilte die toen viel, die heb ik maar gevuld met... Eh, ik hoop dat ze op uw dochter gaat lijken. En dan zegt ze, ja, ja, ik heb een hele mooie dochter. Echt een ram. Met van die grote, harde lijnen in haar gezicht. Echt een ram. Dat kun je goed zien. Dat is echt een ram. Ik zeg, maar ja, je kunt aan een gezicht toch niet zien welk sterrenbeeld iemand heeft? Nou, ik kan het wel zien, zegt ze. Ik kan het zien, hoor. Ik zeg, nou, welk sterrenbeeld heb ik dan? Mm. Geen boogschutter? <laughs> Nee, welk sterrenbeeld heb ik wel? Mm, eh, ook geen schorpioen, toch? Ik zeg, nee, welk sterrenbeeld heb ik? Ze zegt ze, mm, wanneer ben jij jarig? <laughs> Ze staat ook altijd net te dichtbij. Echt 10 of 15 centimeter van mijn gezicht af. Dus ik heb gezegd, als je mijn aura kunt zien, blijf er buiten. Alsjeblieft. Maar ja, ze is wel mijn schoonmoeder, dus ik heb echt mijn best gedaan om een gesprek eh, te voeren. Ik heb verteld over mijn moeder, over mijn kindertijd, over mijn basisschoolperiode. Ik denk, ja, dan heeft zij een beetje eh, materiaal waar ze op kan reageren. Waarop zij vraagt, wat voor jeugd heb je eigenlijk gehad? En ik denk, nou, die vrouw die luistert helemaal niet, joh. Die hoort helemaal niet wat ik zeg, dus toen ben ik er gaan testen. Dus ik zeg, nou, eh, eh, ik merk wel dat je, als je vader wordt, dan ga je wel wel makkelijker vreemd. Hè, dat is minder gedoe, eh, want als ze er nou achter komt, dan blijven we gewoon bij elkaar voor de kinderen. Waarop, waarop, zij zegt, ja, kinderen zijn heel belangrijk. Ja, kinderen zijn echt heel belangrijk. Je kunt van, van je kinderen kun je heel veel leren. Dus ik zeg, ja, van je, van je fouten kun je heel veel leren. Ze zegt, precies. Nou. Daarna kregen we cadeautjes. Mijn vriendin kreeg babykleertjes, 24 stuks in totaal. En overal stond op, I love mama. En ik kreeg een doos Merci. Uit 2005. <laughs> Blijkbaar heeft ze in 2005 iets voor iemand gedaan... die wel blij was met haar aanwezigheid. En ineens horen we de hond piepen. En die was naar boven gelopen en die stond boven aan de trap. Dus ik ga naar boven. Heeft dat beest in de babykamer zitten kakken? Ik roep naar, eh, naar beneden van... Godverdamme, die hond heeft gewoon in de babykamer zitten kakken. Toen zegt mijn schoonmoeder... Ja, dat dacht ik al. Ik zeg, wat een lucht, Heeft dat beest op? Toen zegt mijn schoonmoeder... Japanse mix? en een hondendrol die voor jullie deur lag. Ik zeg, nee, niet weer een drol. Die hond van de buren die poept namelijk altijd precies voor onze deur. En ik heb er al heel vaak iets van gezegd, maar er ligt steeds opnieuw een drol. Ik zeg, dus nu ligt de drol van de hond van de buren... in een soort Japanse mixreproductie in onze babykamer. En omdat we toch in de babykamer stonden, heb ik de hond een luier omgedaan. En aan zijn riem heb ik hem opgetild en ik heb hem zo de trap afgedragen. En heb ik een schaal oliebol onder zijn neus gezet. En toen ik zeker wist dat die hond alles tot aan de laatste oliebol in de luier had gekakt... dan heb ik de luier op de voordeur van de buren uitgesmeerd. Ik heb aangebeld en de buurman deed open. Ik zeg, beste wensen, laten we er een mooi jaar van maken. In april krijgen wij een kindje. Voor elke drol die jouw hond voor mijn deur legt, smeer ik een luier uit. En toen zag ik dat hij met een emmertje sop stond. Ik zeg, waarom ben je de deur open met een emmertje sop in je handen? Zegt hij, ja, je schoonmoeder, die heb ik vanmiddag gesproken. Die heeft al gezegd dat dit stond te gebeuren. Dus... Eh. misschien was ik stil. En ach, je wat denkt hij nou? En misschien dat ik wel iets anders wou. Ik was een even weg. Ik was er even niet. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Overal zag ik spuiten. Terwijl het wit had moeten zijn. En ik keerde terug. Naar wat een goede tijd leek te zijn. Maar schijnbedriet. Ik wist het even niet. Maar weet je liefste als een beetje koud in mijn hart. Maar weet je liefste, was een beetje koud in mijn hart. En alles in mijn zegt ja. Als ik jou daar zo mooi zie staan. dagen bereikte de Nederlandse strijd tegen het water een nieuw hoogtepunt. Het waterpeil steeg, er kon niet worden geloosd in de Waddenzee. Er viel regen, regen, regen, regen. Tot werd besloten de dorpen in Groningen, Woltersum, Witte, Wirsum, Ten Boer en Ten te gaan ontruimen. De media, dat weet u, massaal aanwezig in het gebied. En ook onze sterverslaggever Wibo van Griensven. Wibo, kun je mij horen? ja, Dolf, ik ben inderdaad in de buurt van Witte Wierum... waar de situatie, zoals gezegd, kritiek is. Eh, de dijk kan het nog altijd begeven. Vandaar ook dat in de regio hier 800 mensen zijn geëvacueerd. Ik sta hier op de dijk met uitzicht op het rampgebied. Er is hier een crisiscentrum waar de mensen zijn opgevangen... die huis en haard hebben moeten verlaten om het vegenlijf te redden. En eh, een van de mannen die het wassende water heeft moeten ontvluchten... die staat hier naast me, eh, Homme Kamps. Meneer Kamps, hoe gaat het met u? Ja, ik heb een schone onderbroek, uh, ik heb een schone pyjama, dus dat wil best. dat wil best, zegt u. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zo best. Eh, u moest evacueren. Dat, dat moet iets gigantisch met u gedaan hebben. Eh, beschrijft u eens voor de luisteraars thuis dat immense gevoel. Ja, gevoel, gevoel. het is even niet anders. Dus... Ja. Ja, het is inderdaad even niet anders. Eh, dat klopt, maar als we even kijken naar wat hier aan de hand is... dan kunnen we toch concluderen dat zich hier eh, een, een menselijk drama voltrekt. Een tragedie. Het is uw huis dat daar in de polder staat. Uw leven, alles wat u opgebouwd heeft, dreigt nu onder water te komen. Wat, wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is wel een beetje apart. Apart. Ja, goed. Nou, eh, los van al die emoties... vertelt u dan even hoe die evacuatie gegaan is. Hoe, hoe hoorde u dat, dat, ja, dat het zo mis is? Nou ja, wij lagen dus lekker eh, te slapen. En ehm, ja, toen moesten we mee. En toen? Nou, en nou sta ik hier met u te praten. Oh ja. Precies. Ehm, meneer Kamps. Spreekt u mee. Ik ben dus nu live. We hebben 500.000 luisteraars. En het zou op zich fijn zijn als u iets meer... Ja, iets... Ja, wat? Ja, ja iets... Dat het ook een beetje van u komt. Uh, ja, waar moet er komen dan? Oh, wacht, wacht even hoor, Dolf. Wat, wat, gebeurt er nou op de achtergrond? Jezus Christus, het gaat hier helemaal mis ineens. Ja hoor, ja hoor. Wat niemand dacht dat nog ging gebeuren, gebeurt nu dan toch. De zandzakken spoelen weg en het water kolkt nu werkelijk de polder in. Er slaat een stuk uit de dijk. Het water neemt alles mee op zijn weg. Een verwoestende watermassa stroomt de polder in en dat nadert nu het dorp. Meneer, uw huis, het is toch gebeurd. Uw huis loopt onder. Nou, nou kijk, daar zijn we dan. Ja, vertelt u maar, wat gaat er door u heen? Nou ja, kijk, daar worden ze alles nat. en dat is wel even lastig. Lastig? Meneer, het water staat inmiddels tot aan de nok van uw huis. Uw huis staat totaal onder water. Uw hele inboedel drijft naar buiten. Ik zie fotoalbums, cassettebandjes. Uw leven, uw leven. Wat doet dat met u? Wat doet dat godverdomme met u? Ja, we moeten maar even kijken hoe of wat. Uh... Jezus, wat bent u voor iemand? Ik ben hier gods alle Jezus op een vrije zaterdag heen gereden. Voor mijn verhaal. En dan gaat het eindelijk fout. En dan geeft u me dit. Uw huis is weg. Wat gaat er door u heen? Wat gaat u nou doen? Meneer, ik sta tegen u te praten. Oh, sorry. Ja, ik dacht, eh, het is wel een best. Ik geef een hapje heen. Eh, ja, ik moet even in de maag hebben. Eh, eet jij mee of niet? Nee. Nee, ik eet niet mee, meneer. Nou, dof. Als er één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat het onmogelijk is... om met Groningers een beetje een fatsoenlijke, sensationele reportage te maken. Het is kippenvel, tranen, waterlanders. Dit verhaal heeft alles. En wat krijg je? Dolf, terug naar jou. Ja, wat krijg je? Wat, eh, ja, een boterham of een snitseltje. Eh. Terug naar jou, Dolf hey, gaat het een beetje of niet? Je zit echt helemaal stuk of niet? Ik krijg er zelf gewoon kippenvel van. <laughs> Dat gaat er allemaal door je heen, joh. Kom, we gaan even mee. Tot zover onze even Wiebo van Ginsberg. Donderdagavond kreeg ik rond kwart over zeven een sms'je dat theater het speelhuis in Helmond in brand stond. Ik dacht meteen, Halbe Zijlstra zal in zijn kaalslag binnen de cultuursector toch niet zover zijn gegaan dat hij... Het speelhuis is 35 jaar geleden gebouwd als een bos van kubuswoningen. Helmond is er altijd trots op geweest. Het Eindhovens Dagblad schreef deze week heel treffend dat het speelhuis symbool heeft gestaan voor het nieuwe Helmond dat zich aan de grauwe armoede wist te ontworstelen. Ik spoedde mij na het sms'je naar de brandhaard. Sinds een jaar ben ik stadsdichter van Helmond. In die hoedanigheid schrijf ik gedichten over het wel, maar ook over het wee van de stad... of soms gewoon over Helmondse straten. Er loopt geen vee door de veestraat en er ligt geen hei in de heistraat. Er staat geen molen in de molenstraat en geen kluis in de kluisstraat. Wel liggen er stenen op de steenweg. Er staat geen klooster op de kloosterweide die bovendien geen weide is... en de weg op de heuvel is heuveloos, zoals de Rijpelberg zonder bergen is. Wel liggen er stenen op de steenweg. Toen ik dit gedicht, dat nog veel langer is, de eerste keer in Helmond voorlas... riep al snel iemand, gaat dat zo nog lang door? <laughs> Bij diezelfde gelegenheid las ik trouwens ook een ander gedicht voor... en werd ik onderbroken door een ander man met de woorden... kun je even wat langzamer lezen, want ik moet naar de wc. Na de brandmelding spoed ik mij dus naar het brandende speelhuis. Het was alsof de stad een hartinfarct had gehad. Artsen verkleed als brandweermannen sleepten omleidingen aan. Het bloed spoot er aan alle kanten uit. Ik liep snel door naar een flatgebouw op 300 meter afstand. Op 12 hoog woont er iemand die ik ken. Een vrouw, 91 jaar oud. lieve heet ze. Ze is de zus van de twee jaar geleden overleden vermaarde theoloog Edward Schillebeeks. De man die het Vaticaan het vuur na aan de schenen legde. Onder andere door te pleiten voor de afschaffing van het celibaat... wat veel brandwonden zou hebben gescheeld. De flat heet aan Meidenflat, in de volksmond AO Meidenflat genoemd. Want het is een seniorencomplex met vooral veel vrouwen. Elders in een seniorencomplex in Brabant wonnen enkele senioren afgelopen weekend miljoenen met de postcode loterij. Maar andere senioren uit hetzelfde complex wonnen helemaal niks. Zowel de winnaars als de verliezers kunnen niet, niet meer van slapen... Voor het begrip, waardoor het begrip seniorencomplex opeens ook een heel andere betekenis heeft gekregen. Eén verliezer zei voor de camera, ik heb genoeg aan mijn hondje. Wanneer hij zwaar depressief wegliep met het hondje dat ongetwijfeld Vicky heet. Als er iets is wat in 2012 afgeschaft zou moeten worden... dan is het die gemene duivelse postcode loterij wel. Behalve dan als ze met de opbrengsten van een nieuw speelhuis in Helmond gaan bouwen. Ik belde aan bij Godelieve. Het speelhuis staat in brand, riep ik opgewonden. Zonder rekening te houden met haar hartkwaal. Ze wist nog van niks, want ze had Lingo zitten kijken. Lingo is net Alzheimer. Je vergeet er alles door. De mensen die eergisteren in Groningen huis niet wilden verlaten... terwijl het water al zo goed in de gang stond... waren waarschijnlijk ook net lingo aan het kijken. Vanuit Godelieve Schraam op 12 hoog was goed te zien dat het speelhuis in Lichterlaaien stond. Een woord dat ik die avond sinds lange tijd weer gebruikte, Lichterlaaien. Het is iets te lang voor lingo, maar een dichter kan er wel wat mee. Lieve schrijft zelf ook gedichten. In 2010 publiceerde ze een bundel getiteld 12 hoog. Daaraan staat een gedicht over een storm dat nu een griezelige voorspelling lijkt te zijn geweest... van de ondergang van het speelhuis, dat er dus ooit uitzag als een bos van kubuswoningen. De boomtoppen gaan tekeer, bladeren vliegen weg. Een tijd later staat alleen het geraamte van de boom nog overeind. De herfsttinten zijn akelig snel verdwenen, als een droom die aan fladen sloeg. Einde citaat. Eergisteren had ik per e-mail nog contact met de directeur van het speelhuis. Of Halbe Zijlstra nog iets van zich had laten horen, wilde ik weten. Nee dus, helemaal niks. Zal wel lingo aan het kijken zijn geweest. I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day he went away and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? got the booze and have a ball. If that's all there is. Becky Lee met het orkest onder leiding van Randy Newman. Is That All There Is uit de jaren 60. Daarvoor hoorde je het leukste uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag... met de columns van Jochen Otten en Wim Daniels. Er was het Spijkers met Koppen cabaret met onder andere Dolph Jansen. En je hoorde ook nog het optreden van Frank Boeien. Die zong Koud in mijn hart. En aanstaande zaterdag in Spijkers met Koppen... het optreden van Gerard van Maasakkers. Die heeft ook net een nieuwe cd gemaakt onder de titel Lijflied. Tot aan het nieuws Tony Bennett en Sheryl Crow. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong.